Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland wordt maandag massaal gestaakt op de luchthavens. Medewerkers willen een hoger loon en leggen daarom een dag lang het werk neer. Het heeft grote gevolgen, zegt correspondent Charlotte Wijers. De vakbond zegt, we hebben dit expres heel vroeg aangekondigd... zodat mensen hun reisplannen kunnen aanpassen. Maar goed, het is natuurlijk al over enkele dagen. Dus als je een grote reis gepland hebt naar het buitenland... dan is dat best ingrijpend. Want het gaat inderdaad om alle grote luchthavens. Er wordt al gewaarschuwd dat je rekening moet houden met vertragingen... dat vluchten kunnen uitvallen... En Berlijn, daar gaat helemaal niks meer eh, opstijgen en landen op maandag. Dus daar zul je sowieso je plan helemaal om moeten gooien. Eind vorige maand waren er ook al stakingen op het vliegveld van München. Bijna alle vluchten gingen toen niet door. Burgemeester Marcouche van Arnhem praat vanmiddag met de bewoners die woonden in de panden die zijn verwoest door de grote brand gisteren in het centrum van de stad. Marcouche was op vakantie, maar heeft die afgebroken. Hij gaat ook kijken op de plek in het centrum waar het gebeurde. Verslaggever Sander van Hoorn sprak daar eerder al met wat bewoners. Ja, schok natuurlijk van de mensen die eh, echt hun huis kwijt zijn. Eh, mensen die elkaar eh, dan ook ondersteunen. Mensen die wat verder weg wonen of gewone Arnhemmers die uit andere delen van de stad komen... die ja, dat het hart van de stad is weggeslagen. Van de panden wordt stuk voor stuk bekeken of mensen er naar terug kunnen. een begrafenisondernemer in België keek gek op toen hij een lichaam klaarmaakte voor een crematie. In de kist lag niet alleen het lichaam van de overledene, maar ook een extra been. Het bleek om een lichaam te gaan dat beschikbaar was gesteld voor de wetenschap. Na onderzoek stuurde de Universiteit Antwerpen het lichaam weer terug... maar voegde daar per ongeluk een extra been aan toe. Dat het juist fout ging bij zoekonderzoek onderzoek is volgens deze deskundige extra pijnlijk. Het schenken van een lichaam aan de wetenschap is eigenlijk een maatschappelijke dienst die mensen doen. De samenleving helpen. En dit vraagt respect. En als ze dan zoiets vaststellen, dan is dat precies alsof dat er niet met respect omgegaan wordt met die lichamen. De Universiteit Antwerpen heeft sorry gezegd. Ze beloven beter op te letten, maar zeggen ook dat een vergissing altijd mogelijk is. Het weer, het is een zonnige middag met 13 tot 17 graden. Vanavond koelt het weer flink af, wordt het 1 tot 5 graden. Dit weekend is het ook nog volop lente, veel zon en warm voor de tijd van het jaar. Morgen wordt het zelfs 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel is de vertraging 5 minuten.